7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Amsterdam wil 6 miljoen euro steken in het noodleidende afvalverwerkingsbedrijf AEB. Dat bedrijf moet dan wel worden geherstructureerd. Vanwege achterstallig onderhoud en slechte veiligheidsomstandigheden voor medewerkers... staat het bedrijf onder verscherpt toezicht en ligt de vuilverbranding grotendeels stil. En daardoor hoopt het afval in Amsterdam zich nu op. Iran heeft in de straat van Hormuz een Britse olietanker in beslag genomen. Een ander schip is tijdelijk vastgehouden, maar mocht verder varen. Het lijkt op een vergeldingsactie, omdat de Britten eerder een tanker met Iraanse olie aan de ketting legden. Groot-Brittannië waarschuwt voor een harde, maar bedachtzame reactie... als de olietanker niet wordt vrijgelaten. Saoedi-Arabië gaat Amerikaanse militairen toelaten in het land. Koning Salman doet dat om de veiligheid en de stabiliteit te verbeteren... Volgens het Pentagon is het de bedoeling dat de troepen dienen als extra afschrikmiddel om dreigingen het hoofd te bieden. Daarmee wordt waarschijnlijk gedoeld op Iran. Steeds meer mannen tussen de 25 en 45 zijn bewust niet aan het werk. Ze hebben geen betaald werk en zoeken dat ook niet. De meeste zijn ziek of arbeidsongeschikt. Het zijn er ongeveer 100.000, bijna twee keer zoveel als vergeleken met tien jaar geleden. Volgens het CBS gaat het vaak om laagopgeleide alleenstaande mannen en het Twitter-account van de politie in Londen is gehackt. De ruim 1 miljoen volgers zagen een reeks vreemde berichten voorbij komen... met teksten als wat ga je doen, de politie bellen... en wij zijn de politie en Cole en Dylan zijn trouwens homo. De Londense politie heeft excuses aangeboden en de berichten zijn verwijderd. Wie achter de hek zit is niet bekend. Het weer, trekken vandaag flinke buien over het land...